10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jeroen Dijsselbloem wordt niet de nieuwe voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. De oud-minister van Financiën heeft zich teruggetrokken nadat duidelijk was geworden dat zijn tegenstrever, Kristalina Georgieva, meer Europese landen achter zich had. Zij en Dijsselbloem waren de laatste overgebleven twee kandidaten, waar tussen de Europese ministers van Financiën konden kiezen. Als de Verenigde Staten ook instemmen, dat is meestal een formaliteit... volgt Georgieva Christina Lagarde op als voorzitter van het IMF. Delen van Gelderland en Limburg hebben last gehad van flinke regenbuien. Aan het einde van de middag kwamen op sommige plaatsen straten onder water te staan. Het treinverkeer tussen Arnhem en Dieren is stilgelegd... omdat een overweg in Reden onder water staat. Het duurt naar verwachting nog tot half twaalf. Aan het begin van de avond waren er al tientallen meldingen binnengekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden zijn er ook veel kelders ondergelopen. R. Kelly houdt vol dat hij onschuldig is aan het misbruiken van vrouwen en meisjes. De R&B-ster van 52 werd vandaag voor het eerst voorgeleid in New York. Hij wordt vervolgd omdat hij vijf jonge vrouwen zou hebben geronseld voor seks met hem. Hij zou ze hebben geïsoleerd van hun familie en vrienden... en hun levens tot in detail hebben gecontroleerd. Volgens Kelly's advocaten zijn het groupies... die ernaar smachten om bij hem te zijn en die nu spijt hebben. Tegen Kelly loopt ook een andere zaak. Hij zou seksfilmpjes met minderjarigen hebben geproduceerd... en hij zou honderdduizenden dollar zwijgeld hebben betaald aan zijn slachtoffers. De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de eredivisie is gewonnen door Willem II. Uit bij PEC Zwolle werd het 1-3. De Griekse spits Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor de Tilburgers. En het weer vannacht grotendeels droog. Morgen eerst bewolkt en nog een enkele bui. Maar daarna droog met af en toe zon. En het wordt 20 tot 23 graden.